Dit is Lieselot Thomassen met het nos Federatie van vijf banken en verzekeraars, zegt de Nederlandse Bank in zijn jaarverslag. Een andere rem op de economische groei is de achterblijvende koopkracht. Ook de stagnatie op de woningmarkt en de problemen van de pensioenfondsen vertragen de economische groei. Kruidvat en Ethos hebben twee Aziatische vrouwen gediscrimineerd... door ze geen babymelkpoeder te verkopen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Vorig jaar was er een tekort in Nederland aan melkpoeder... door de grote vraag uit China, waar vervuilde babymelk was gevonden. Toen de vrouwen melkpoeder wilden kopen, zeiden Kruidvat en Ethos... dat dat aan Aziatische mensen niet werd verkocht. Volgens het College voor de Rechten van de Mens... mogen winkels klanten niet weigeren omdat die een Aziatisch uiterlijk hebben. De vier Indiërs die een vrouw in New Delhi verkrachten en uit een rijdende bus gooiden... hebben ook in hoger beroep de doodstraf gekregen. De 23-jarige vrouw werd in december 2012 zo zwaar mishandeld dat ze een paar weken later overleed. De zaak veroorzaakte in India veel maatschappelijke onrust. De vier daders gaan hun straf aanvechten bij het Hoge Rechtshof. Bij de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland... naar aanleiding van de situatie in Oekraïne... hebben ze de... De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland... naar aanleiding van de situatie in Oekraïne... hebben zich nu ook verplaatst naar het voetbalveld. Beide landen hebben de FIFA gevraagd de ander uit te sluiten... van deelname aan het WK in Brazilië. Tijdens de Koude Oorlog breidde de ruzie tussen Rusland en de VS... zich ook uit naar de sport. Zo boycotte de VS de Olympische Spelen in 1980 in Moskou... en was vier jaar later Rusland afwezig bij de Spelen in Los Angeles. Het weer volop zon, in het westen ook wat bewolking. Het wordt 14 tot 18 graden, op de Wadden iets koeler. Morgen meer bewolking, in het zuiden vrij zonnig.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 We beginnen zometeen met eh, Danny Juniors en Ed The Hop en daarna QB en de Blizzards met Got A Million Dollars. Maar voordat we dat gaan doen wil ik eerst nog eventjes eh, terugkomen op eh, het nummer van Ilse en waar Ruud zo hoog op afgaf, eh, opgaf. En eh, ik ben het daar volledig mee eens. Dus eh, die aan zijn pissers, weg ermee. at the hop. as well. been so hard De eerste plaats van deze 18e matchbox... dat was eh, Danny en zijn juniors en At The Hop. En daarna QB and the Blizzards... met de magistrale Elko en QB en Got A Million Dollars... geschreven door Tom McGinnis trouwens. En die kennen we natuurlijk van eh, Management Man... maar ook van McGinnis Flint. Um, verleden, gisteren was het 12 eh, maart en dat is in onze familie is dat een bijzondere dag. Want dan denken wij altijd aan een van de liefste vrouwen uit onze familie... die helaas niet meer onder ons is. Haar sigaretje, haar puzzeltje, haar kopje koffie en de koekjes. En deze. Me Israelites up in the morning, sleeping for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite. The wife and my kids, they pack up and I leave me. Darling, she said I was yours to receive. Oh, My tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, me Israelite. After a storm, there must be a calm. If you catch me in a palm, you sound your alarm. Oh, me Israelite. the morning stepping for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, the Israelites, sir. I said, my wife, I'm a kid to the back up and I leave me. Darling, she said that was yours to receive. Oh, me Israelites, sir. Look, we chuck them a tear up, chow places I go. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Or, oh, or the Israelites. After I stop, there must be a coming. Catch me in the palm, you sound your alarm. Oh. Oh, the Israelites. dumb. working so hard. Er is gisteravond dan ook eh, behoorlijk genipt door de familie... op de nagedachtenis van deze lieve vrouw. Dit was eh, Desmond Dekker en de Israelites. Eh, Israelites. Jongen, ik ben allemaal in de war. Ehm, wat gaan we nu doen? Iets met stenen of zo. Another brick in the wall. afkomstig van het uh, album The Wall. Another Brick in the Wall, Pink Floyd uit 1979. En geschreven door Roger Waters. Ja, ja. Is alweer tijd voor eh, de hitparade van 50 jaar geleden... van 13 maart 1964. We hebben vandaag drie nieuwe binnenkomers... en die komen allemaal terecht in de laatste 20 van de lijst... Maar het eh, worden wel grote hits, allemaal één voor één. De eerste nieuwe die komt binnen op nummer 39 en is de eerste hit voor het duo Peter en Gordon. En geschreven door John en Paul. En ehm, dat werd dan ook een grote hit. Peter en Gordon, nieuw op 39. A World Without Love. Please lock me away and don't and rain clouds high at the moon. I'm okay, here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while, I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I lose. So baby, until then, lock me away. And don't allow the day here inside may come, I know not when. When she does, I will know, so baby, until then. say I won't stay in a world without love. Peter en Gordon waren dit nieuw op 39 met A World Without Love, hun eerste hit. En dan gaan we naar eh, iemand eh, van wie het de eh, laatste hit was. Doris Day, 1964, nieuw op 38. Move Over Darling, onder andere geschreven door haar zoon Terry Melcher. Doris nog still, uh, eh, nog still going strong, maar hier in 64 met Move Over Darling. Our lips shouldn't touch. Move over. get too much Move Over Darling, dat was Doris Day, nieuw op 38 op 13 maart 1964. En de hoogste nieuwe kwam uit uh, Newcastle, een groep die heette de Apple Jacks. En eh, ze hadden bij de Honeycombs een drumster, maar bij de Apple Jacks hadden ze een basgitariste Megan Davis. En dat was al bijzonder in die tijd. Zij scoorde hun eerste hit in 1964 eh, nieuw op 29 met Tell Me When... Lonely En dat was de groep Yes van het album 90125 uit 1983. Ehm, we gaan even naar de jaren 50, maar weer eind van de jaren 50. 1959. Het nummer echter werd geschreven al in 1916. Maar de uitvoering die wij draaien komt niet uit die tijd. Nee, toen hadden ze nog geen opnamefaciliteiten, zou ik maar zeggen. Maar Emil Ford en de Checkmates die maakten er in 59 een hit van... What do you want to make those eyes at me for? dancing with dynamite. E they say. What do you want to make those eyes at me for? Emil Ford en de Checkmates uit 1959. We zijn toe aan de tip van Willem. En de afgelopen weken waren dat allemaal redelijk pittige nummers... Maar vandaag is dat helemaal anders. Daar laat hij de andere kant van zijn emoties zien. En het eh, nummer komt van het album The Visitors van ABBA. En dat doet me ook een beetje denken aan het nummer Anne van Herman van Veen. Daar groeit zijn kleine meid op in 2,5 minuut van baby tot eh, kind van 18. En dat idee krijg je ook bij het nummer Slipping Through My Fingers van ABBA. Maar de tekst vind ik wat mooier en de muziek is bijpassend. School. over de snelheid waarmee je kinderen opgroeien. En wij verbazen ons nu ook weer over de snelheid waarmee onze kleinkinderen opgroeien. Het leven gaat door, alleen de, het de leeftijd heeft geen vat op ons. Dat houden we maar even vast. was ehm, de heer Russ Conway met Roulette. Want wij denken altijd maar dat alleen Lesson 1 een grote hit was voor hem. Maar in Engeland had hier nog een paar, zoals deze uit 59, Roulette. Carter, Lewis en Ford. Dat zijn de heren van de Ivy League. En voordat ze één hit hadden, die we nu gaan draaien, hun eerste... hadden ze ook al eh, wat eh, te maken met een nummer van The Who. Je kan het je niet voorstellen, maar zij waren de background core van I Can't Explain. Hun eerste hit, Funny How Love Can Be... Dit is ZFM. Got a gun in my holster. Got a horse between my knees. And I'm gone. I have been a desperado, raped and peerless across the plain. Now I'm gone to Arizona, just to ride. my bride's in Tennessee. So I'm going to Arizona. devil's feedstock while he was fighting in the war. Now I'm gone. Randy Newman, de man van de geweldige teksten met uh, deze dus. Rider in the Rain, maar ook voor Birmingham. En ehm, hij schreef ook eh, de titelsong voor de eh, televisieserie Monk... van die neuroot, die detective die 25.000 tikken had. Hij schreef daarvoor It's a Jungle Out There. Maar dit was dus Rider in the Rain uit 1978. En we blijven even bij de kalme muziek... want we gaan naar een man met de bijnaam... The Gentle Giant of Country Music, Don Williams... en I Believe in Love. food and foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old. That right is right and left is wrong. That north and south can't get along. That east is east and west is west. And being first is always best. But I believe in love. I believe in baby. I believe in mom and dad, and I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above, he's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. I believe in music. I believe in magic. And I believe I know with all my certainty what's going on with you and me is a good thing. It's true. I believe in you. I don't believe virginity is as common as it used to be in working days and sleeping nights. That black is black and white is white. That Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood. That gasoline's in short supply. The rising cost of getting by. But I believe in love. I believe in old folks. I believe in children. I believe in you. I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. And I believe Gentle Giant of Country Music, Don Williams en I Believe in Love uit 1980. De komende twee platen gaan over de zomer. Daar ga ik niet zoveel over vertellen, dat doe ik wel nadat ze gedraaid zijn. Maar het gaat dus over de zomer en dat komt mooi uit, want het lijkt wel zomer buiten. Here comes summer. Let's have summer all the time. Oh, let the sun shine. Your mind, mine. Birds are singing, easily winging. It's a golden wonder day. The flower, the bee, and you and me, we're all feeling gay. Everything's okay, the sun in the sky. And you and I, we're all feeling good, like we knew we were. and you're so near. Together we Summer is and you're so near. The whole world is mine. Softly singing, birds are winging. It's a golden wonder day. The flower, the bee, and you and me. We all agree you were made for me, the sun in the sky, and you and I. We're so happy together we could almost cry. There's no need to hurry, no need to hesitate. We're never too early, we are never too late. There's no need to worry. No need to hesitate. We're so much alike that we don't have to wait. Summer is here and you're so near. The weather's fine. Summer is here and you're so near. Glad to know that you're mine. Birds are singing, easily winging. It's a golden wonder day. The flower to be, and you and me, we all agree. You were made for me. The sun in the sky, and you and I were so happy together we could almost cry. There's no need to hurry. We ain't got nothing to do. We're doing the best we can. I'm loving you. There's no need to worry. The world is treating us right. We're so much in love as we wait for the night. As we wait for the night. As we wait for the night. Twee zomerse platen. We begonnen met Jerry Keller en Here Comes Summer uit 1959. Een Amerikaan met een nummer 1 hit in Engeland. En daarna hoorden we de Outsiders onder aanvoering van Wally uit 1967 met Summer is Here. En dan zijn we toe aan de laatste plaat van dit eerste uur. En dat worden de Searchers met Sweets for My Sweet.